uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft twee van zijn belangrijkste ambtenaren ontslagen. Het zijn het hoofd van Veiligheidsdienst SBU en de topvrouw van het Openbaar Ministerie. Volgens Zelensky werken tientallen van hun werknemers samen met de Russische machthebbers in een bezet Oekraïns gebied. Veiligheidschef Ivan Bakanov en hoofdaanklager Irina Venediktova... waren vertrouwelingen van Zelensky die al jaren met hem samenwerkten. Tegen Venediktova is gelijk met haar ontslag een corruptieonderzoek begonnen... omdat ze mogelijk heeft verzuimd bezittingen op te geven. Een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Indiana... heeft aan zeker vier mensen het leven gekost. Ook zijn twee mensen gewond geraakt. Onder de doden is de schutter die door een gewapende omstander werd doodgeschoten. De schutter was met een geweer het gebouw binnengekomen... en had het vuur geopend in het restaurantgedeelte van het winkelcentrum. Over de identiteit van de dader en van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De schietpartij gebeurde in Greenwood, een voorstad van Indianapolis... de hoofdstad van de staat Indiana. Bij een etnisch conflict in Soedan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Ook zijn meer dan 150 mensen gewond geraakt. De onlusten in het zuiden van Soedan ontstonden afgelopen week na de, na de dood van een boer. Achterliggende oorzaak is een conflict over land. Jennifer Lopez en Ben Affleck zijn getrouwd in Las Vegas. Het wereldberoemde stel was begin deze eeuw al eens verloofd, maar ging toen uit elkaar. In de coronacrisis kregen ze weer een relatie en in april maakten ze hun verloving bekend. De oranje hockeysters zijn gisteravond voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden. In het Spaanse Terrassa waren ze veel te sterk voor Argentinië. Ze wonnen de finale met 3-1. Het weer. Het wordt tropisch warm. In het zuiden kan het maar liefst 35 graden worden. Er staat opnieuw weinig wind. In de avond blijft het nog lang tropisch...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 die hulden met Rusland. Bij een schietpartij in een Amerikaans winkelcentrum zijn drie mensen gedood. Ook de schutter kwam om het leven. Hij werd doodgeschoten door een gewapende omstander. De oranje hockeysters zijn gisteravond voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden. In het Spaanse Terrassa waren ze veel te sterk voor Argentinië. Ze wonnen de finale met 3-1. Het weer. Het wordt tropisch warm. In het zuiden kan het maar liefst 35 graden worden. Er staat opnieuw weinig wind. En morgen is het nog warmer.